met het NOS-journaal. In Nijmegen is een stadsbus met een aantal passagiers erin tegen twee huizen aangereden. Volgens de politie is de chauffeur daarbij om het leven gekomen... en zijn de zes passagiers gewond geraakt, van wie drie ernstig. Het ongeluk gebeurde in de nieuwbouwwijk Malvert. De bus reed in een bocht rechtdoor. Mogelijk was de buschauffeur onwel geworden. De schade aan de rijtjeswoningen is aanzienlijk. De bewoners van beide huizen zaten in de tuin achter de huizen in Nijmegen. Een van hen is uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. Nog voor de ochtendspits zal de A67 weer helemaal open zijn, verwacht Rijkswaterstaat. De weg werd vrijdag afgesloten vanwege de grote natuurbrand op de Strabrechtse Heide bij Eindhoven. In de loop van de nacht verwijdert de brandweer al het blusmateriaal dat nog op de weg staat. Daardoor is nu nog één rijstrook gesloten. Vandaag zijn zo'n 400 brandweerlieden en 100 militairen ingezet om het smeulende vuur te bestrijden. Door de brand is 150 tot 200 hectare natuurgebied verloren gegaan. In Congo zijn veel van de doden die vielen bij de ontploffing van een tankwagen in massagraven gelegd. Het dodental is volgens de lokale autoriteiten opgelopen tot zeker 230. De tankwagen was vrijdagavond gekanteld en ontploft. Veel inwoners kwamen om toen ze lekkende brandstof aan het verzamelen waren. Ook vielen er slachtoffers in enkele gebouwen die door de explosie werden verwoest, waaronder een bioscoop. Zo'n 100 mensen raakten gewond. Medewerkers van de VN-Vredesmacht en het Rode Kruis verlenen hulp. Vlakbij het Congolese dorp Sangje zijn twee massagraven ingericht. Dan nog het weer, nog lang helder. In de loop van de nacht overal bewolkt, minimaal rond 14 graden.